Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er komt geen korting tegen stakende pakketbezorgers... bij het distributiecentra van PostNL. Het bedrijf heeft afspraken gemaakt met de stakers... en gaat opnieuw het gesprek met ze aan. De bezorgers blokkeerden een aantal distributiecentra... uit onvrede over het onderhandelingsakkoord van de FNV met PostNL. Er zou een kort geding over zijn... maar de rechtbank Midden-Nederland heeft laten weten dat het niet doorgaat. Eerder vandaag riep PostNL de stakers op te stoppen met hun acties... omdat de schade van de blokkade volgens het bedrijf oploopt tot 4 ton per dag. De Griekse regering heeft wetswijzigingen ingediend bij het parlement... om een nieuwe lening van de internationale geldschieters te kunnen krijgen. In de overeenkomst die maandag in Brussel werd bereikt... staat dat het parlement uiterlijk morgen de voorwaarden moet goedkeuren... die in het akkoord staan omschreven. In dat akkoord staat onder meer dat Griekenland de BTW moet verhogen... en het pensioenstelsel en het bankensysteem moet hervormen. Volgens een opiniepeiling van de Griekse krant Tovima... vindt 70% van de Grieken dat het parlement moet instemmen met de wetswijzigingen. De Islamitische Universiteit Rotterdam blijft open, ondanks bezwaren van minister Bussemaker. De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs op de universiteit voldoende is en verlengde de accreditatie. Bussemaker eiste vorige maand het vertrek van de rector van de Islamitische Universiteit, omdat hij zich meerdere malen beledigend had uitgelaten over andersdenkenden. Maar de universiteit weigert hem te ontslaan. De minister blijft bij haar standpunt, maar kan de accreditatie niet intrekken. Schoenenwinkelketen Van Dalen maakt een doorstart. Een buitenlandse investeringsmaatschappij neemt ongeveer een kwart van de winkels over van het moederbedrijf van Van Dalen. Daardoor blijven 12 van de ongeveer 50 winkels in Nederland en België behouden. Op die locaties blijft werk voor 125 van de 360 medewerkers.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 Iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 wordt u jazzy wakker. Vandaag met Charles Duif. te raden wat de titel is van dit nummer. Het is Trumpet Cross, de begintune van de Tour de France. Geschreven door Rijn van den Broek, helaas in mei van dit jaar eh, overleden. De trompetist die jaren deel uitmaakte van Exception. En eh, hij schreef ook de eindtune Stijn van de Broek, Tarantuella, zo heette het. Eh, dit nummer, de eindtune van de Tour de France natuurlijk. En eh, is misschien wel de gedoodverfde opvolger van uh, ja, Toes Ik heb het over Martijn Lut, maar hij was een aantal malen hier te gast in de studio...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 zo is het. En eh, niet anders. Martijn Lutner was dat met eh, Nancy. Eh, van zijn LP, of CD moet ik zeggen, Frankly. En Frankly, dat staat natuurlijk voor Frank Sinatra. Die met deze mooie nummers ja, wereldberucht is geworden, zou ik maar zeggen. En dat gebeurde allemaal in Amerika. Dit trouwens ook. Een andere plek, in Chicago. En eh, daar neem ik u mee naartoe dankzij Greetje Kouwveld. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sundance could not shut down. Great Street, I just wanna say they do things they never did on Broadway. Hey, you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago, my. Grauwveld, Chicago, my hometown. Nou, dat geloof ik niet. Ze eh, eh, dacht ik, toch in Nederland geboren, weet je. Eh, heeft u een geheime liefde, luisteraars? Het zou zomaar kunnen. Het geldt in ieder geval voor George Michael. En een zwingend Secret Love door een popmuzikant, ja. allround zanger is dat, hoor. Once a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love came impatient to be free. So I told a friendly star. dreamers often do. Just how wonderful you are. Why I'm so in love. Zwingend nummer eh, Secret Love. Eh, George Michael was dat eh, voor de mensen die nauwelijks hun oren kunnen geloven... dat een popmuzikant ook in staat is om heerlijke swingmuziek te brengen. Nou, een beetje een Secret Love, maar ook een Sunday Kind of Love. En dat gaan we horen van Etta James. Geniet de mensen. I want a Sunday kind of love. A love to And I'd like to know It's more than love at first sight No. Nou, die zondag, die heeft ze al. nou, die kind of love nog, hè. U kent allemaal natuurlijk Mathilde Santing wel, onze uh, zangeres. Eh, en die zingt ja, popmuziek, maar ook jazzmuziek. ik ga ze een mooi nummer van het draaien. Wonderful Life. magic everywhere bruiloft ook aanwezig. Alleen, uh, niet alleen, maar Deen Clark. Met zijn vrouw uh, Marjan. En eh, dat zijn natuurlijk de ouders van Alain Clark. En Marjan vertelde me dat Alain inmiddels een contract heeft getekend in Amerika. En daar zijn geluk gaat beproeven. Nou, we hopen natuurlijk hier in Nederland... dat dit megatalentaken internationaal gaat doorbreken. We wensen hem alle succes en we draaien een lekker nummer van hem. The Generation Love Revival. Pete Philly. Is Alan Clark. listen, would you miss any of the system if it was this and gone? Traveling to places thought long gone, a whole new paradigm, ain't nothing wrong with a little more freedom song, a little less blues, a little more food for thought, and the spirit when you hear it, yes, you get caught. The minute when you hear it, and the fear just leaves like the fall makes room for the winter. And since we here to achieve, going out and removing the splinter from the third eye of the beholder. Got you a shoulder to cry on. New generation relies on his and my songs. Here's to the future. Back on bygones. Generation love. We need to take a chance and let go of the negative stance. Bury the lance and dance in the rain. Perception of what a woman or man is needs to advance cause the chance is the same. Things keep happening over and over. Don't you know we got a freaking four leaf clover? In the pocket the day we was born. Guess we forgot it, but you know that I'm sworn to. Take it out, live it out like Claude. Focus on the light, not the dark side of things. Uh, About to embark on a rated R type movie. Most of the things uh, we need is indeed inside. Put it on black, let it ride. If you just show who you really are, don't need to spar and there's no need to hide, hide, hide, hide. Ja, het swingt als alleen Clark zingt. Hij heeft eigenlijk alles in zich, hè? Popmuziek, funk, soul. Ja beetje een bossa-ritme hoor ik hierin. Jazzy dus ook. En we wensen hem eh, natuurlijk eh, heel veel succes in Amerika... waar hij een contract heeft getekend en eh, zijn geluk gaat beproeven. Nou, talent genoeg. Nou, nog de juiste mensen achter je. En een dosis geluk natuurlijk. Ja, lekker hoor. Ellen, bedankt. Uh, let's fall in love, mensen. Ik heb er zo zin in. Met Diane Kroll. Diane Kroll, zo moet ik het zeggen. I don't know why. It's just a mental, sentimental. Voor de mensen die dat nog niet weten, ze komt 9 oktober hier in Nederland. In het Doel in Rotterdam zingen ze kaartjes, ja, ja. maar als u geen kaartjes heeft, geen nood. Want ik heb vandaag gewoon eh, gevraagd of ze even naar de studio van ZFM Zandvoort komt. Uh, en, uh, u hoort het, sister. Why go on stalling? I am falling. Our love is calling. why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? love, our hearts are beat of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it.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 Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Ook Rod Stewart heeft een aantal heerlijke nummers opgenomen. Maar een aantal American Songbooks. En dit is uh, Embraceable You. My intuition told me you come on the scene.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 Rod Stewart en Razel You. Ja, met Dusk, dat is een zanger. Die kunt u een klein beetje eh, vergelijken, luisteraars... met eh, niemand minder dan Michael Bublé. Het is hem niet, dus eh, vergis je niet. Hij zingt voor u Time After Time. I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see say it's true. I only know what I know. The passing years will show you've kept my love so young kept my love so young. Eh, Michael Bublé en Groener, zou ik maar zeggen. En dat geldt natuurlijk ook voor Tony Bennett en Frank Sinatra. En nog meer van die jongens. Ja, dit was eh, Matt Dusk, luisteraars. Onthoud die naam. Want het zou best wel eens kunnen zijn...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 Fantastische muziek om naar te luisteren. Eh, vanochtend dacht ik bij mezelf, I do it the hard way. En eh, toen heb ik Chad Baker gevraagd. Kom even helpen, man. Met chat en met Baker. Nou, nou hij kwam meteen. En van mij wint hij de beker. Hard way and it's easy do it the hard way, and it's hard to lose. Only the soft way has a chance of failing. You have to choose. I tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see. da da da da da da da da da da da you. You took the soft way when you said we'll see, darling. Now I'll let you do it the hard way. Now that you want me. Met Chad Baker deden we het The Hard Way. Ja, en ik ben eh, pas naar Mallorca geweest, luisteraars. Daar ga je natuurlijk met het vliegtuig naartoe. Je hebt wel gelopen en dan moet je naar aan zwemmen. Eh, maar dat schiet niet op. En ja hoor, bij Transavia, aan het begin van de, van de gate, zeg maar... in, eh, die slurf waar je dan in moet... daar stond hij al op me te wachten hoor. Michael Bublé, en wat zei hij?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 Dat is geboren in augustus 2013. En nu komt er weer een, eh, een tweede kind aan. Ik weet niet wat het wordt. Of het een jongetje of een meisje wordt. In ieder geval eh, op zijn blog, op zijn, op zijn uh, vlog, hoe zeg je dat? van Michael Bublé, daar wordt aangekondigd dat hij voor de tweede keer vader wordt. In een filmpje op zijn Instagram-account wijst Michaels zoontje Noah... die in augustus dus twee wordt eh, op het feit dat, dat hij een buurtje of een zusje krijgt. Zo is het maar net. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Ik heb nog maar zes minuten te gaan en dan is het alweer elf uur. En eh, iets voor elf, dan moet ik stoppen, want dan komen reclame Niels. En reclame natuurlijk voorbij. Maar niet nadat ik nog even laat genieten van eh, een prachtig werkje van Laura Vigi. The Nearness of You. Oftewel, als jij in de buurt bent. Ja, Laura Ricci, een Nederlandse zangeres... die met name in Azië heel veel succes heeft. It's not the pale moon that excites me... that thrills and the And me. op. Laura Vigi. ja luisteraars, eh, de klok is onverbiddelijk. Ik moet er even mee stoppen, maar eh, ik eh, kom straks nog een vol uur bij u terug.